Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Bruins vindt niet dat hij een belofte heeft gebroken... ondanks het feit dat de spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad... niet langer open kunnen blijven, zoals hij van plan was. Volgens Bruins komen er naar alle waarschijnlijkheid wel twee spoedposten... in Lelystad en Emmeloord, die overdag en s avonds geopend zijn... voor niet al te complexe spoedeisende zorg. Verder wordt de zorg zoveel mogelijk overgenomen door andere partijen... en de onderhandelingen voor de overname van de ziekenhuizen zijn nog niet afgerond, zei Bruins. Inmiddels heeft het OLVG in Amsterdam bekendgemaakt dat dat ziekenhuis de meeste zorg van het failliete MC Slotervaart overneemt. Ook andere instellingen uit de omgeving nemen zorg over, waaronder het Amsterdam UMC, het Amsteland ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum. Patiënten van het Slotervaart krijgen daar een brief over. Bij de politieactie tegen motorbende Calawago vannacht zijn in totaal zeven verdachten opgepakt. De politie deed op bijna 40 plekken invallen. Er zijn vuurwapens en drugs in beslag genomen en ook telefoons, laptops en voertuigen. Calawago houdt zich volgens het Openbaar Ministerie op grote schaal bezig met criminaliteit. Een Brit is in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens spionage. Hij spioneerde volgens de rechtbank voor het Verenigd Koninkrijk. De man van 31 ontkent. Hij zegt dat hij onderzoek deed voor een studie over het buitenlandbeleid van de Verenigde Arabische Emiraten. De politie houdt morgen verspreid over het land antiterrorismeoefeningen. oefeningen Hoe die er precies uitzien is niet bekendgemaakt. De situatie die wordt geoefend is een aanslag en de gevolgen daarvan. Het weer tot slot blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt in het binnenland op veel plaatsen tot rond het vriespunt. Morgen is het ook meest droog en de temperatuur varieert van 3 graden in het noorden tot 7 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A6. Lelystad richting Muiden tussen Almere Buitenwest en Almere Haven een kwartier. Vijf minuten extra voor de A7 Zaandam richting Hoorn bij Hoorn. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Raasdorp 5 à 10 minuten. En verderop tussen Akersloot en knooppunt meer nog eens 5 minuten vertraging. 10 minuten extra voor de A10, de ring Amsterdam... tussen Amsterdam Oud-Zuid en af het Watergraafsmeer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte reishok is dicht. Op de N242 ook maar richting Middenmeer. Tussen de aansluiting met de A9 en omval 5 à 10 minuten. En 5 minuten voor de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244.